door zwaar illegaal vuurwerk. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Vooral jongeren van 12 tot 16 raakten vaker zwaar gewond... door bijvoorbeeld cobra's of mortierbommen. Dit zijn in ieder geval kinderen die eh, kennelijk de eh, ja, middelen hebben... om zwaar illegaal vuurwerk eh, ja, te krijgen. Dit zijn eigenlijk ook kinderen die überhaupt nog geen oudejaarsvuurwerk mogen afsteken. En dat je dan ziet dat eh, deze kinderen extra slachtoffer worden van zwaar illegaal vuurwerk, ja, dat is echt heel zorgelijk. Ook raakt er dit jaar meer mensen gewond aan hun ogen. Rijkswaterstaat kan beginnen met de reparatie van een doorgebroken dam in Maastricht. Die beschadigde doordat een losgeslagen woonboot er woensdagnacht tegenaan botste. Het gat in de dam wordt gedicht met speciale netten en zware stenen die uit de Ardennen komen. Defensie bekijkt ook wat er moet gebeuren met de kapotte brug een stukje verderop. En dik drie jaar na zijn dood is Diego Maradona vrijgesproken van belastingontduiking. De Argentijnse voetballegende kreeg ruim 30 jaar geleden een claim van 36 miljoen euro. Ook werden spullen van hem in beslag genomen. Maradona overleed in 2020 na een hartaanval. Hij was 60 jaar. Het hoge water in ons land brengt niet alleen maar problemen met zich mee. Er zijn ook positieve gevolgen. Zo wordt Deventer overspoeld haha, met toeristen. Die komen vooral kijken naar het hoge water in de IJssel. Dat weet de binnenstadmanager. Het lijkt wel of heel Nederland is komen kijken naar die IJssel. Maar tegelijkertijd hebben we gemerkt dat ze tegelijkertijd ook hebben gezegd... jongens, we gaan die binnenstad opzoeken. Echt... Eh, of ik nou met, eh, met winkels praat, of ik nou met horeca praat, met musea praat. Het is echt enorm druk op het moment. We hebben zelfs eh, in de ochtend stop erop moeten zetten, omdat het echt eh, heel erg druk was. En in verband met de veiligheid moesten we daar dus een stokje voor steken. Het weer, het is grijs met af en toe motregen. Vanavond en vannacht gaat het waaien en wordt het vaker droog. Morgen ook een grijze dag met soms wat regen of natte sneeuw.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 Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly? How long is that exactly? Mm. You will get a sentimental feeling when you hear. together now. Voices singing, let's be jolly. Deck with boughs of holly. La la la la la la la la oh, not then?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 Het aantal behandelingen op de spoedeisende hulp voor verwondingen van mortierbommen, nitraten en cobra's steeg van 22 naar 29 procent. De doorgebroken dam in Maastricht kan gerepareerd worden door Rijkswaterstaat. Het gat wordt gedicht met netten en zware stenen. Die zijn vandaag uit de Ardennen overgekomen. Een nieuwe stichting in Drenthe bereidt juridische stappen voor over de wolf. De stichting wil duidelijkheid over welke maatregelen er tegen de wolf kunnen worden genomen. Het weer vanavond af en toe een bui. Het is 2 tot 6 graden.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 The fire is slowly dying my dear, is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. the night. Oh, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, mm, all the way home I'll be warm.